uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Baanwielrenner Harry Lavrijsen heeft op de Olympische Spelen in Tokio zijn derde medaille gewonnen. Hij pakte brons op de Kairin. In de finale reed de Brit Jason Kenny meteen weg van de rest. Lavrijsen werd in de sprint om het zilver afgetroefd door de Maleisiër Moot Awang. En Lavrijsen won eerder deze speler al twee keer goud op de teamsprint en de sprint de Surinamer Jair John Anfa werd verrassend vierde. Hij is de eerste Surinamer in een Olympische finale. Eerder vannacht won Abdi Nageye zilver op de marathon. De Nederlander rende een ijzersterke race in het bloedhete Sapporo. De Keniaan Eliud Kipchoge was de snelste en prolongeerde zijn Olympische titel. Vanaf vandaag gelden er nieuwe regels voor iedereen boven de 12 die ons land binnenkomt. Wie vanuit een geel EU-land komt, moet een geldig coronabewijs bij zich hebben. Wie nog geen vaccinatie of herstelbewijs heeft in de Corona Check-app... moet in het land van verblijf voor vertrek een test doen. En de reiziger die moet dan dat zelf regelen en betalen. De nieuwe inreisregels gelden voor alle vormen van vervoer... De marechaussee gaat steeksproefsgewijs vakantiegangers die terugkeren met de auto controleren aan de grens met België. Als de papieren niet in orde zijn, dan krijg je een boete van 95 euro. En bij een arrestatie in Rotterdam is vannacht een agent in zijn been geraakt door een kogel. De politie kwam af op een melding van bedreiging. Toen ze de verdachte wilden fouilleren, gooide een van hen een tas weg met een wapen erin. Dat ging af en de kogel die raakte een agent in zijn been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Drie Rotterdammers van 22, 26 en 32 zijn aangehouden. Het weer nog te trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag vooral in het westen en het noorden buien. In de loop van de dag wordt het vaker droog met meer zon.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 Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh. Que pase lo que pase, dejémoslo lo disfrazé. Es imposible no tocarte, mama. Baby, ik 24 uur per dag hete zomerhits. nothing to say. But there's a life in the Zandvoort 106.9 FM.